Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een vaccin tegen gordelroos zou vergoed moeten worden door zorgverzekeraars. Dat zeggen GGD-artsen en ouderenbonden. Elk jaar krijgen 90.000 mensen de zeer pijnlijke infectieziekte. Vooral ouderen krijgen gordelroos. Er bestaat een vaccin, maar dat kost honderden euro's en wordt niet vergoed. 10 tot 25 procent van de mensen met gordelroos krijgt chronische zenuwpijn. Zij moeten zware medicatie gebruiken met ernstige bijwerkingen. Het lijkt erop dat M23-rebellen in Congo ook de stad Bukavu op de grens met Rwanda in handen hebben. De rebellen zijn in het centrum gezien. De militie bevestigt de aanwezigheid daar aan persbureau Reuters. De gewapende groep wordt door Rwanda gesteund en nam eind vorige maand al de stad Goma in. Daarbij vielen duizenden burgerdoden. De strijd in Bukavu lijkt minder gewelddadig te zijn verlopen. rebellengroepen als M23 vechten al jaren tegen het Congolese leger om grondstoffen in het oosten van het land. In de beschermlaag van de kerncentrale van Tsjernobyl smeulen nog steeds kleine brandjes na een droneaanval vrijdag. Volgens het internationaal atoomagentschap IAEA e komt er nog rook uit de zogenoemde sarcofaag en is er brandend plastic te ruiken. De sarcofaag is over de reactor gebouwd waar in de jaren 80 een kernramp was. Afgelopen vrijdag werd de overkapping volgens het Oekraïense leger geraakt door een drone uit Rusland. Amerika ziet geen plek voor Europese landen bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. President Trump zei deze week dat wat hem betreft die onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland snel moeten beginnen, maar benoemde toen niet of Europa daar een rol in zou spelen. Europese landen reageerden daar toen al bezorgd op. Zij dringen er juist op aan om hen wel te betrekken.